Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Duitsland worden een moord op een meisje van 14 uit Wiesbaden. Het meisje was twee weken vermist. Haar lichaam werd gisteren gevonden bij een spoorbaan. Een van de asielzoekers uit Turkije is opgepakt. De ander komt uit Irak. Hij is met zijn familie op valse papieren van de Iraakse ambassade naar Irak teruggekeerd. De Irakees was al bekend bij de politie. Hij werd verdacht van verkrachting van een elfjarig meisje in een asielzoekerscentrum. De Russische president Poetin heeft zich in zijn jaarlijkse liveshow onder meer uitgesproken over het naderende WK voetbal in Rusland, vrijheid op het internet en de verslechterde relaties met westerse landen. In een strak geregisseerde uitzending, die enkele uren duurde, beantwoordde Poetin zo'n 2 miljoen ingezonde vragen van burgers. Het was de zestiende keer dat de president deelnam aan zo'n vragenuurtje. De man die vorig jaar met een vrachtwagen indreed op winkelend publiek in Stockholm is veroordeeld tot levenslang. Volgens de rechtbank is de man van 39 uit Oezbekistan schuldig aan terrorisme. Het is een uitgewezen asielzoeker met sympathie voor IS. Bij de aanslag in Stockholm kwamen vijf mensen om het leven en raakten 14 mensen gewond. Een wetsvoorstel van de PVV-kamerleden Fritsma en de Graaf... om criminele Antillianen terug te sturen naar Aruba, Curaçao of Sint Maarten... valt slecht in de Tweede Kamer. Veel Kamerleden verwijten het de PVV'ers dat ze met een plan komen... waarvan de Raad van State al heeft gezegd dat het niet uitvoerbaar is. Maakt onderscheid tussen Antillianen en andere Nederlanders. En dat is discriminatie en daarmee in strijd met de grondwet en internationale verdragen. In Den Bosch heeft een meisje haar bekken gebroken toen de schommel waarop ze zat brak. Volgens de gemeente is de schommel waarschijnlijk door onbekende stuk gemaakt. Uit onderzoek bleek dat er iets was geforceerd. Alle speeltoestellen worden vier keer per jaar gecontroleerd. Het weer tot besluit vanmiddag vallen in het uiterste zuiden een stevige regen- of onweersbui. Op andere plaatsen droog en zonnig. Het is 24 tot 30 graden. Morgen iets koeler, verder wisselend bewolkt en vooral in het zuiden ochtends kans op een bui.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 We hebben de Elvis Presley single en drie nummers uit de Nederpop Top 100. Kortom, veel plezier het komende uur. got my mind set money Shut up! you know you're gonna shut them down. When the flag went down, you could hear rubber burn. The stingray had me going into the turn. I hung a big shift and I got into high, and when I flew by the stingray, I waved bye bye. but you know you're gonna shut them down. Around the far turn in the straightaway, I was blowing off everything that got in my way. The stingrays and jags were so far behind, I took my Cobra out of gear and let it coast to the line. Springfield Cobra getting ready to strike. Springfield Cobra with all of your might. Springfield you know you're gonna shut them down Shut them down Shut them down Shut them down Shut them down Shut them down Dat waren de Ripcords uit 1963 met Hey Little Cobra. En eh, daar zaten toch wel bekende leden in. Onder andere Terry Melcher, een wereldberoemde producer van onder andere The Birds maar ook Bruce Johnston. En die was dan weer lid van de Beach Boys. En we begonnen met eh, een nummer van de LP Cloud 9, George Harrison en Got My Mind Set On You uit 1987. En dit is Rob Hoeken. Hoeken en zijn Boogie Woogie Quartet met Down South Part 1 uit 1970. Eh, we gaan eh, naar eh, een, een, plaat luisteren. Dat was een One Hit Wonder in 1963. En in Nederland ook de doorbraak voor Rob de Nijs. Hij nam namelijk op Ritme van de Regen. Maar het origineel komt uit Amerika van de Cascades. Rhythm of the Rain. took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair? she took my heart. klein buitje. Dat zou ze nu en dan eh, vandaag of morgen niet helemaal erg zijn. Dit waren de Cascades and Rhythm of the Rain. Een One Hit Wonder uit 1963. En van de One Hit Wonder gaan we naar de top 100 hit. En dan uit het jaar 1978. Earth, Wind and Fire. Hier is Fantasy. Op 100 dit uit 1978, Fantasy van Earth, Wind and Fire. Als je eh, het nummer hoort, althans de titel hoort, Dust My Broom... dan denk je meteen aan eh, bijvoorbeeld Fleetwood Mac. Het nummer werd in 1936 gecomponeerd door Robert Johnston... en Eric Clapton heeft een hele cd opgenomen met alleen maar het materiaal van Robert Johnson. Maar het origineel, eh, originele uitvoering van Dust My Broom komt uit 1951 van Elmore James. Elmore James en Dust My Broom. We zijn toe aan de Elvis-hit en die komt uit 1956. En het is er niet zomaar een, het is een triple-A-hit. Hound Dog and Don't Be Cruel. Hound Dog werd geschreven door Lieber en Stoller... en was in 1953 al een hit voor Big Mama Thornton. Zij stond met Hound Dog zeven weken nummer 1 in de R&B hitlijst... En de B-kant werd geschreven door Otis Blackwell. Don't be cruel. Hier is Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog. The crying all the time. for something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby. It's just you I'm thinking of. Mm, don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel. de band Titanic met het nummer Sultana uit 1970. En dan gaan we nu luisteren naar een track van het eerste album van Ringo Starr als solo-artiest. En ehm, dat was eh, eh, het album Sentimental Journey. En we gaan de titeltrack draaien. Hier is Ringo Starr. I set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation spent each time I could afford like a child in wild anticipation. Long to hear that all about. got to take this sentimental journey that takes me back. Sentimental Journey. En dat was eh, de titelsong van de debuut-LP van Ringo Starr. Sentimental Journey uit 1970. En dan gaan we nu luisteren naar eh, de drie nummers uit de Nederpop Top 100... over de periode 1965-1980. Straks hoor je wie je gehoord hebt en op welke plek ze staan. Veel plezier. I went. Drie 3 uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Op 55 troffen we de Cats aan met 'Via Con Dios. Op 54 The Q65 en The Life I Live. En op 53 The Golden Earring en Weekend Love. We gaan nu luisteren naar de compositie van Norman Whitfield en Eddie Holland uit 1966. En dan kom je al gauw terecht bij The Temptations. Beauty is only skin deep. pretty face got the best of me. Suddenly, you came into my life and gave it meaning and pure delight. Now, good looks I've learned to do without, cause oh, now I know. sincere and lets me know that your love is dear. A pretty face you may not possess, but what I like about you is your tenderness. A pretty face may be some guy's taste, but I'll take love and in his place, cause I know that it's in Yeah, yeah, yeah. And a yeah. And I believe that you know that beauty's only skin So if you're looking for a lover, don't judge a book by its cover. She may be fine on the outside, but so untrue on the inside. Temptations and Beauty is Only Skin Deep. En dan gaan we nu naar een top 100 hit uit het jaar 1984. En die komt van Mike Oldfield samen met Maggie Riley, To France. Field en Maggie Riley en Two France. Een top 100 1984. En dan zijn we alweer toe aan de allerlaatste van deze matchbox. En die komt van de LP Kick uit 1987. In excess, Need You Tonight. to know Ja, dit was hem weer, aflevering 236. Ik wens u in ieder geval eh, een parasolrijk eh, weekend.